uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Strijders van Islamitische Staat in Mosul vallen doelbewust kinderen aan... om burgers te dwingen in de Iraakse stad te blijven. Volgens UNICEF hebben de strijders expres kinderen gedood... van families die op de vlucht waren... om andere mensen die proberen weg te komen af te schrikken. Het Iraakse leger is vorige week een offensief begonnen om IS te verjagen uit Mosul. In de binnenstad zitten nog ruim 100.000 mensen vast. Gemeenten en zorgaanbieders moeten snel zorgen voor meer opvangplekken voor kinderen in psychische nood. Staatssecretaris Van Rijn gaat indringende gesprekken voeren met de verantwoordelijke partijen over de kwestie. Dat zei Van Rijn tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer. De staatssecretaris wil dat gemeenten meer opvangplekken regelen en dat ook zorgaanbieders actief op zoek gaan naar oplossingen. In de Spaanse badplaats Girola zijn drie Nederlanders opgepakt op verdenking van afpersing van een landgenoot. Dat melden Spaanse media. Een van hen zou een voormalig politiemedewerker zijn. Het rietal zou 700.000 euro hebben geëist van het slachtoffer. Dat was een eigenaar van een bedrijf dat levensverzekeringen verkocht. Het bedrijf was failliet gegaan, maar de afperser wilde nog schuld innen. De Nepalese overheid gaat de Mount Everest opnieuw opmeten. De berg is met 8.848 meter officieel de hoogste berg ter wereld. Maar wetenschappers denken dat de berg nog wel eens gekrompen zou kunnen zijn... door de aardbeving in Nepal twee jaar geleden. Andere wetenschappers denken juist dat hij gegroeid is... door continentale platen die tegen elkaar aanschuiven. De Mount Everest is ruim 100 jaar geleden voor het laatst gemeten. Het weer dan nog. De komende uren is er in het noorden redelijk bewolkt en is er kans op een bui.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 name on my lips. I like the sound of your sweet, gentle kiss. The way that your fingers run through my hair. How your scent lingers even when you're not there. I like the way your eyes dance when you laugh.